uur. Goedenavond, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle opvarenden van het schip in de Biesbos zijn geëvacueerd. Vanmiddag brak daar op een passagiersschip brand uit. Veel van de 225 mensen aan boord waren slecht ter been of hadden een rolstoel of rollator. Maar het is de reddingswerkers gelukt ze veilig van boord te krijgen. De brandweer begint nu met blussen en de mensen worden teruggebracht naar Drimmelen in Brabant waar ze vandaan kwamen. Het RIVM denkt dat we aan het begin staan van een nieuwe coronagolf. Afgelopen week stelden ze flink meer besmettingen vast dan de week daarvoor. Vooral in de regio's amsterdam Amsterdam, Utrecht en Hollands Midden. Komt volgens het RIVM door een paar nieuwe Omicron-varianten die voor een zomerpiek kunnen zorgen. Ja, ik denk dat eh, dit toch wel het begin is van eh, een golf eh, in de zomer. Eh, hoe hoog die golf gaat worden en hoe lang die gaat duren en wat dat betekent eh, voor het aantal ziekenhuisopnames, dat is op dit moment heel moeilijk te voorspellen. Voetbalfans kunnen hun agenda erbij pakken. 5 augustus, dan keert de eredivisie weer terug. Heerenveen en Sparta trappen dan het nieuwe seizoen af. Een dag later gaat Ajax in de eerste ronde op bezoek bij Fortuna Sittard... en speelt PSV tegen promovendus Emmen. De eerste wedstrijd van Feyenoord is zondag 7 augustus tegen Vitesse. En komende vrijdag is het zover. Voor het eerst sinds corona kan je dan weer los op Pingpop. Duizenden mensen zijn erbij. Het wordt stralend weer. Het kan warmer dan 30 graden worden. De organisatie heeft maatregelen genomen tegen die hitte. We hebben vier eh, waterpunten waar we gratis water weggeven. En we adviseren de mensen om eh, ja, goed eh, beschut te dag te komen. Dus een petje of een hoedje en goed te smeren. En ook genoeg te drinken. En dan ook ja, op te passen met alcohol natuurlijk. Maar gewoon veel fris en veel, veel water. Vooral vrijdag en zaterdag overdag wordt het erg warm. Zaterdagavond en zondag valt er misschien een buitje. En dan hebben we het weer van de komende twee dagen nog morgen en overmorgen. Dan is het ook lekker zonnig en het wordt ietsje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio heb je de meeste vertraging. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. 11 kilometer file met ruim 20 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Door 8 kilometer file tussen Purmerend Noord en afrit Avenhoorn. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hilversum en Hagenstein over 17 kilometer.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 Met de iets wat luchtige meezingen Honeybee Bob verzeilden we meteen in een lang vervlogen tijdperk... waarin de geur van zwarte leren jekkers en brillantine vanaf het podium... het publiek in afgeladen zweterige clubs bedwelmde. Hitsige gitaarakkoorden en de hakkende hillbilly-zang van Mr. Moss... bepalen de sound van de formatie Slink Moss Explosion. Ook Pass It Around en Bad Bad Blues staan scherp. is het favoriete album van de maand. Steve Earle is geen onbekende in het respect geven aan muziek van helden van weleer. Dat deed hij eerder met Townes van Zandt, Kai Clark en zijn recent overleden zoon Justin Towns. Dit jaar is Steve Earle met zijn band The Dukes terug met een hommage aan Jerry Jeff Walker. Get In By is mijn favoriete track van het album van de maand. Hi, Steve Earle again. Trying to best to be Jerry Jeff Walker once more. No, not ask me I did it. He just did it like he knew it. He'd been down as a rule once, twice before. Just get by singing Hoss uh-huh. oh, record time again I can see Denny Goldberg pacing the floor uh-huh. schreef Big Time tijdens een rare periode in haar leven. Ze werd verliefd, vertelde haar ouders dat ze lesbisch was. Een paar dagen later overleed haar vader. En drie weken later verloor ze ook nog eens haar moeder. De muziek hielp haar in het verwerkingsproces. All the Good Times is een van de songs. Crossroads. Crossroads. Crossroads. Country tiptopper. can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for. together original van deze week. On the Wings of a Nightingale haalde de top 3 in ons land. Aan deze plaat werkte ook niet de minste mee. Paul McCartney schreef de song voor de Everly Brothers... en Dave Edmonds van I Hear You Knocking produceerde de plaat. als je de warmte van de zuidelijke zon wilt voelen. De afkoeling van een zachte zuidelijke bries. De regen wilt ruiken of het stof van een landweg wilt proeven. Sta dan op van de bank en pak een exemplaar van Southern Currency en luister naar Alabama is a Winding Road van Jefferson Ross. my mouth don't say a thing. Let all the congregation sing. There's the sweetest smile in the meanest street, where the strongest ones turn the other cheek.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 Het werd de vierde nummer 1 country hit van de groep en tevens hun grootste pophit. Elvira It's like tearing Het is een gewaagde uitspraak, maar Cruel Country van Wilco zou wel eens een van hun beste albums uit hun carrière kunnen zijn. De titelsong. Love my country. country, stupid and cruel. gaat over het zoeken en vinden van je eigen weg. Het losbreken om dromen achterna te jagen. En te gaan waar de stroming van een rivier je naartoe brengt. Run Like the River van Melanie Ryan is een vrolijk roadtrip nummer en is autobiografisch. leave behind the place I once called home. But it's time to go. 86 op 45-jarige leeftijd. Na zijn dood bleef zijn muziek springlevend. In het noorden voert hij stevast de toplijst aan over de afgelopen jaren. Me and My Truck, Baby Jane is een van zijn country songs. the pain, oh yeah, oh I feel the pain. Better keep the bears right off your back, my love, and the beavers on your lap. Then I let the hammer down, baby Jane is out of town like an XYL, heaven in my hell. Um, um, De EP heet niet voor niks Who I Am Today. Dit is precies wie ik ben en wat ik wil uitstralen, zegt Laura van Kaam. En dit is ook echte muziek die ik zelf mooi vind. Ik ben niet bezig geweest met wat commercieel interessant is. was het blokje Country uit eigen land. Dat was Hold On To Me. In Last Cigarette van Melody Moko wordt de greep van nicotineverslaving vergeleken met een moeilijke relatie. En het houdt de luisteraar van begin tot eind in zijn greep. eerbetoon van een fan, student en een vriend gedeeld vanuit een niet-persoonlijk perspectief. Opnieuw aandacht voor Steve Earle. Je kunt appeltaart op honderden manieren maken, maar er is die ene keer dat iemand je een stuk geeft dat hemels is. Er is een ingrediënt, een geheim snuifje, dat het uniek en speciaal maakt. Michael Shaw met Bad Honky Tonker doet dit met zijn soort wilderness country. nodig. Countrymuziek, whisky en een goede vriend. Mike Custer helpt ons op weg naar het tweede uur. Never in my life trouble. I got worries on my mind. Ain't no better medicine than three things to get me by. Country music, whiskey together, my soul beyond mend. Crying of a steel guitar, three chords on a flat top box.